Dielke Teertstra met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad komt vanavond in spoedzitting bijeen om te praten over Oekraïne. In het oosten van Oekraïne is vandaag opnieuw zwaar gevochten. Separatisten openden de aanval op het hoofdkwartier van de grenspolitie bij de stad Lugansk. Daarbij kwamen zeker vijf mensen om het leven. De rebellen hebben zich nu verschanst in een flatgebouw waar ook veel mensen wonen. Die zijn nog altijd binnen. Rusland had om de spoedzitting gevraagd. Het land wil een resolutie indienen waarin staat dat burgers die door de gevechten in gevaar zijn een veilige aftocht krijgen. Snorfietsers kunnen voortaan van het fietspad worden geweerd. Minister Schultz van Hagen past daartoe de wet aan. De snorfietsers moeten op de weg dan wel een helm gaan dragen. Op het fietspad hoefde dat niet. De gemeente Amsterdam had om de wetswijziging gevraagd. De hoofdstad wil fietsen zo veiliger en aantrekkelijker maken. Doordat snorfietsen breder zijn dan gewone fietsen en ze vaak te hard rijden... ontstaan volgens Amsterdam vaak onveilige situaties. De Fietsersbond is blij met de plannen van de minister. De Ruivereniging en de BOVAG juist niet.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 En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK in Den Haag opnieuw goede zaken gedaan. Oranje won ook de tweede groepswedstrijd tegen België met 4-0. De eerste wedstrijd tegen Japan eindigde in een 6-1 overwinning. En daardoor is de Olympisch kampioen nu koploper in groep A.